Er waren zo'n 160 mensen aan boord. Ze hebben de Boeing 737-800 ongedeerd verlaten. Het toestel was op weg naar Nador in Marokko. De politie meldt dat er brand was uitgebroken in een van de motoren. Ooggetuigen zeggen dat ze rook of zelfs vuur hebben gezien. Royal Air Marok ontkent dat er brand is geweest. Een aantal passagiers wordt vannacht ondergebracht in hotels. Morgen vertrekt opnieuw een vlucht naar Marokko. Tornado's in de Amerikaanse staat Ohio hebben aan zeker zeven mensen het leven gekost. De stad Toledo werd het zwaarst getroffen. Tientallen huizen en bedrijven en een middelbare school zijn beschadigd. De politie vergelijkt de situatie met die in een oorlogsgebied. Bomen zijn ontworteld, auto's liggen op hun kant en van veel gebouwen is het dak verdwenen. Niet alleen Ohio is getroffen. In de staat Michigan werd een kerncentrale uit voorzorg stilgelegd. Een windhoos had de zijkant van een van de gebouwen vernield. Ook in de staat Illinois zijn tornado's gemeld. Arjen Robben heeft goede hoop dat hij tijdens het WK nog in actie kan komen voor Oranje. Ik ga keihard werken aan mijn herstel, zei Robben in Studio Voetbal. De aanvaller raakte geblesseerd tijdens de laatste oefenwedstrijd tegen Hongarije. Onderzoek in het Rotterdamse Erasmus ziekenhuis heeft uitgewezen dat hij wel een scheurtje heeft in een hamstring, maar die blessure is minder ernstig dan werd gevreesd. Bondscoach van Marwijk heeft daarom besloten geen vervanger op te roepen en Robben de kans te geven nog tijdens het toernooi aan te sluiten. Het weer. Vannacht hier en daar een regen- of onweersbui. Overdag wisselend bewolkt en overwegend droog.